Nederland en Australië hebben nu diplomatiek contact met Rusland over de gesprekken. Het internationale team dat onderzoek doet naar de ramp is ervan overtuigd dat Rusland betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17. Vrouwen die Bill Cosby beschuldigen van seksueel misbruik... noemen de celstraf zijn verdiende loon. De Amerikaanse acteur en komiek moet minstens drie jaar de gevangenis in... voor het drogeren en misbruiken van een vrouw in 2004. Volgens de advocaat van Cosby is de rechtszaak... de meest racistische en seksistische in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De acteur gaat in beroep tegen zijn straf. Minister Kaag trekt de komende vijf jaar in totaal 100 miljoen euro uit... voor het verbeteren van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Het geld gaat naar de organisatie Global Partnership for Education... waar zangeres Rihanna ambassadeur van is. Ze vroeg Nederland een maand geleden om geld. Een woordvoerder van de minister zegt dat dat verzoek geen rol heeft gespeeld bij het besluit. Mannen moeten een grotere rol gaan spelen bij anticonceptie, vindt kenniscentrum Rutgers. Nu nemen vooral vrouwen maatregelen om een zwangerschap te voorkomen. Dat moet volgens Rutgers eerlijker worden verdeeld. Vandaag begint een online campagne om mannen te informeren hoe ze vrouwen kunnen helpen met anticonceptie. In frans is de 100ste Ariane 5-raket gelanceerd. De Europese raket brengt twee telecomsatellieten in een baan om de aarde. De eerste Ariane 5 werd in 1996 gelanceerd en dat liep uit op een mislukking. De raket raakte al snel uit koers en ontplofte. In 2002 ging het nog een keer mis, maar sindsdien is de Ariane 5 betrouwbaar gebleken. Het weer, het wordt zonnig en het blijft droog. In de middag is het 18 graden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het in Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB.